De groep beweert 88 gigabyte aan data te hebben gestolen... maar het is onduidelijk welke bedrijfsgegevens dat zijn. Er staat ook een aftelklok op hun site... en die insinueert dat als er geen losgeld wordt betaald... ze over 17 dagen die data openbaar maken. De IT-afdeling van Duvel had de hek gisteren op tijd door en daardoor werden de servers offline gezet. Maar de hackers zeggen dus wel dat ze gegevens in handen hebben weten te krijgen. In Twente rijden komende dinsdagochtend geen bussen. Buschauffeurs van Arriva zijn van plan te gaan staken. Ze willen dat er wat aan de hoge werkdruk gedaan wordt. Volgens vakbond FNV rijden er dinsdag tussen 9 en 12 geen bussen in onder meer Almelo, Enschede en Hengelo. De kogel is nu echt door de kerk. Zweden is officieel lid van de NAVO. Hing al een tijd in de lucht nadat vorige week Hongarije als laatste land groen licht gaf. Zweden wilde nooit bij de NAVO, maar na de oorlog in Oekraïne vroeg het land het lidmaatschap aan. Frankrijk gaat een schadevergoeding betalen aan homoseksuelen die in de vorige eeuw zijn gediscrimineerd. De Franse overheid zag jonge homostellen als aanstootgevend. Zo'n 10.000 werden daarom veroordeeld tussen de jaren 40 en 80. De Franse Tweede Kamer geeft nu toe dat dat discriminerend was... en voor trauma's heeft gezorgd bij de slachtoffers. En Ajax wacht straks in de Conference League een pittige tegenstander. Aston Villa is in Amsterdam, dat is de nummer 4 van Engeland. Ajax-middenvelder Jordan Henderson is onder de indruk van de Engelsen. We dealing with some top top players and it's going to be a big test for us, but it's it's an opportunity that, you know, everyone should be very excited to play against the best players and this team is certainly one of the best. Makkelijk wordt het sowieso niet voor Ajax, want aanvallers Steven Berghuis en Steven Bergwijn doen niet mee. Ajax Aston Villa begint straks om kwart voor zeven. Het weer dan nog, het is best zonnig, al zijn er in het noorden en oosten wat meer wolken en een graad of 10 is het. Vannacht kan het land inwaarts wat gaan vriezen, morgen weer volop zon, wel bij een fris windje en dan 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er voor het verkeer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. Daar ben je een kwartier langer onderweg. Het rijdt ook langzaam op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Amstelveen Stadshart. Het oponthoud is daar 10 minuten. Op de A10 is het druk, onder meer bij Amsterdam Buitenveldert.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 De uitbreiding van de defensieorganisatie is een direct gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. Eerder trad ook Finland toe tot de NAVO. Gemeenten met weinig sociale huurwoningen moeten veel meer van die woningen gaan bijbouwen. Zeker 30 van de nieuwbouw. In gemeenten met een grotere sociale huursector moet vooral worden gebouwd voor middeninkomers. Dat staat in een wetsvoorstel van minister De Jonge. Enkele duizenden mensen die Q-koorts hebben gehad... hebben na 14 jaar nog steeds last van klachten als kortademigheid...